Katrien Straatman met het NOS-journaal. Defensie laat dossiers over nabestaanden en slachtoffers van een Nederlands bombardement in Irak links liggen. Dat schrijven journalisten van onder meer Investico. Bij de aanval in Hawija vielen 70 burgerdoden. Defensie bood excuses aan, maar zei niet genoeg informatie te hebben om slachtoffers te compenseren. De journalisten schrijven dat Defensie geen moeite doet om de informatie wel te krijgen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben in het Witte Huis gedineerd met president Trump. Premier Jette was er ook bij. Hij sprak na afloop van een open en constructief gesprek, zegt verslaggever Vincent van Rijn. Hij vertelde dat er is gesproken over de oorlog in Iran en dat Jette daarbij benadrukt heeft hè, dat na alle aanvallen er nu toch via de diplomatie een oplossing moet komen ook nog gesproken over eh, het belang om de oorlog in Oekraïne snel te beëindigen. En over de samenwerking eh, met de NAVO. Het koningspaar overnacht nu ook bij Trump. De koning zei eerder dat de samenwerking met de VS belangrijk is. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat na de mislukte gesprekken van afgelopen week de bal nu bij Iran ligt. Vance zegt dat de vraag nu is hoe flexibel die zich opstellen. Volgens de New York Times had de VS voorgesteld dat Iran 20 jaar lang geen uranium verrijkt, maar Teheran wilde niet verder gaan dan 5 jaar. Ambtenaren leggen vandaag het werk neer uit protest tegen de bevriezing van hun salaris. Het nieuwe kabinet heeft de beslissing van het vorige niet teruggedraaid. Het betekent ook dat er in de Tweede Kamer vandaag geen debatten en andere activiteiten zijn, zegt Kamervoorzitter Van Kampen. En hier hebben we het besluit genomen om eh, in ieder geval de collega's van de Kamerorganisatie ruimte te geven voor het gebruik maken van hun stakingsrecht. We hebben natuurlijk wel even goed gekeken wat er allemaal op de lijsten stond voor de stemmingen en of dat ook een dagje kon wachten. Dat bleek hier het eh, geval te zijn. Ook medewerkers van de Rijksschoonmaakorganisatie, de belastingtelefoon Duo IND en de douane staken. Het weer, de dag begint in het noorden met plaatselijk dichte mist. Later vandaag wordt het overal zonnig met 14 tot 18 graden. Dit is het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Maar een paar files in onze regio en het is eh, mistig. In het hele land komen mistbanken voor, met uitzondering van het zuidoosten. Twee rijstroken van de A7 zijn dicht vanuit Hoorn naar Zaanstad op knooppunt Zaandam. Vanaf afrit Avenhoorn al 20 kilometer file met een uur oponthoud. En dat eh, te weten dat de N247 geen alternatief is, want die is dicht tussen Monnikendam en de aansluiting met de A10 in beide richtingen.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 It was cool, but it was all pretend. Yeah, yeah. Since you've been gone. dedicated, you took the time Wasn't long till I called you mine Yeah, yeah Since you've been gone And all you'd ever hear me say Is how noticed you around.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 Bij de aanval vielen 70 burgerdoden. Er kwamen excuses, maar er werd volgens de journalisten geen moeite gedaan om de nabestaanden te traceren en te compenseren. Premier Meloni van Italië is niet te verspreken over de uitspraken van de Amerikaanse president Trump over de paus. Trump zei dat hij geen paus wil die het goed vindt dat Iran een atoombom heeft. De paus had daarvoor opgeroepen tot vrede in het Midden-Oosten. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben in het Witte Huis gedineerd met Trump. Premier Jette was er ook bij. Hij sprak na afloop van een open en constructief gesprek het koningspaar overnacht nu bij Trump. Het weer, in het noorden eerst plaatselijke dichte mist. Verder krijgen we een zonnige dag bij 14 tot 18 graden. Dit is ZFM. looking like we're getting there overhead, here, numb and clear Place that has no lines at times I cry Just good times Just good times Take me away To a place where the good times, good times run.